Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus noemt het beschadelen. vorig jaar bijna 19 miljard euro hebben omgezet... met de productie van drugs als ecstasy en speed. Dat heeft de politieacademie berekend. Volgens Grapperhaus heeft de aanpak van de criminelen de hoogste prioriteit. Amsterdam heeft weer een WOZ-record gebroken. De waarde van de huizen steeg daar gemiddeld vorig jaar met 17 tot 340.000 euro. Landelijk steeg de gemiddelde woningwaarde tot 230.000 euro. Aan de hand van WOZ-waardes bepalen gemeenten de hoogte van onder meer de OZB, de onroerende zaakbelasting. In het noordwesten van China zijn bij een brand in een hotel zeker 18 mensen omgekomen. De brand was in Harbin, een miljoenenstad in de buurt van de grens met Rusland en Noord-Korea. De oorzaak van de brand in dat drie verdiepingen tellende hotel is onbekend. Topman Elon Musk van Tesla zegt dat het bedrijf zijn beursnotering houdt. Eerder had hij op Twitter nog gezegd dat hij van de beursnotering af wilde. Dat schreef hij kort nadat Tesla een kwartaalverlies meldde van 718 miljoen dollar. Enkele investeerders hebben Musk en Tesla aangeklaagd... omdat ze de tweet waarin de Musk dat aankondigde misleidend vinden. Regeringspartij ChristenUnie is niet blij met de veelbesproken afschaffing van de dividendbelasting, maar gaat niet zijn best doen om het tegen te houden. Partijleider Segers schrijft op Facebook dat verzet volgens hem de val van het kabinet betekent. De afschaffing van de belasting is afgesproken in het regeerakkoord. Segers zegt dat hij in ruil daarvoor genoeg andere afspraken heeft kunnen maken die beter bij de ChristenUnie passen. Het weer, flinke buien met kans op onweer, ook periode met zon.